Door het hele land waren er tientallen incidenten van geweld tegen hulpverleners, onder meer in Enschede, Gouda en Tiel. Honderden mensen hebben een deel van de nieuwjaarsnacht in de cel doorgebracht. Ze werden opgepakt voor geweld, brandstichting, belediging of openbare dronkenschap. Bij de eerste hulp hebben zich 46 mensen gemeld met oogletsel door vuurwerk. Ook dieren werden de dupe van feestvierders. In Maurik in Gelderland zijn twee dode ganzen gevonden. Die waren mishandeld met vuurwerk. De hoofdprijs van de postcode loterij van bijna 43 miljoen euro is gevallen in het Zeeuwse dorp Vrouwenpolder. De helft van het bedrag wordt verdeeld onder de deelnemers die meespelen met de volledige winnende postcode, inclusief de juiste bijbehorende twee letters. Die twee letters worden vanavond bekendgemaakt. Alle overige deelnemers in het dorp winnen samen de andere helft. Iedereen in het dorp heeft dezelfde vier postcodecijfers. Het is niet bekend hoe de miljoenen worden verdeeld onder de deelnemers. In Nijmegen woedt een uitslaande brand in een oud schoolgebouw waar nu studentenwoningen in zijn gevestigd. Vijftien bewoners van het pand, studenten en anti-kraakwachten, worden opgevangen in een wijkcentrum. Ook zijn zeker twintig omwonenden geëvacueerd. Eén persoon is naar het ziekenhuis gegaan omdat hij rook heeft ingeademd. De brand is ontstaan aan de zijkant van het pand en al snel sloegen de vlammen uit het dak. Het dak van het gebouw is deels ingestort. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het weer bewolkt en het gaat op de meeste plaatsen regenen. De temperatuur is rond een graad of 10. Aan zee gaat het hard waaien. Morgen overdag zon, maar ook enkele buien. En met 8 tot 11 graden is het de komende dagen erg zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.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 Rum drinken, denk het aan de zeemerminnen. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis in de weg naar huis.